uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump gaat Mexico economische sancties opleggen. Hij wil op die manier de illegale migratie uit het land tegengaan. Vanaf 19 juni gaat het Amerikaanse importtarief voor Mexicaanse producten met 5% omhoog. En het loopt geleidelijk op totdat de illegale immigratie is gestopt, zegt Trump. Mannen die zich op internet aanbieden als coach voor meisjes die aan anorexia lijden... zijn vaak uit op seks blijkt uit onderzoek van verschillende hulporganisaties... waarin NOS op drie inzage kreeg. De onderzoekers plaatsten twee nepprofielen van meisjes... die hulp vroegen bij het vermageren... en kregen tientallen reacties van mannen die vaak om naaktfoto's vroegen... of alleen wilden helpen in ruil voor seks. Volgens een Zuid-Koreaanse krant zijn in Noord-Korea in maart vijf diplomaten ter dood gebracht vanwege het mislukken van de topontmoeting tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump. De twee leiders spraken elkaar in februari in Vietnam, maar dat leverde niets op. De vijf die zijn geëxecuteerd werden beschuldigd van spionage voor de VS. In Marokko hebben drie IS-sympathisanten de moord op twee Scandinavische wandelaars bekend. De lichamen van de Deense en Noorse vrouw werden in december gevonden in het Atlasgebergte. Ze waren onthoofd. Twee van de drie verdachten zeggen dat ze de vrouwen hebben gedood. De derde heeft de moord ook gefilmd. De Hongaarse politie heeft de kapitein van een cruiseschip opgepakt. Zijn schip voer woensdagavond op de Donau over een kleinere toeristenboot heen. Die had 33 Zuid-Koreanen en twee bemanningsleden aan boord. Zeker zeven mensen kwamen om het leven, 21 opvarenden worden nog vermist. De aangehouden kapitein van het cruiseschip, een Oekraïne van 64... wordt verdacht van roekeloos vaargedrag. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later breekt de zon steeds vaker door...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 welkom bij ZFM Jazz, 26 mei 2019. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer... met een programma waarin natuurlijk van alles wat. Wij starten... Wij zijn gestart met eh, Mulder en Mulder. Waarop eh, de betreurde Johan en Frits Katé allebei solo's speelden. En die moeten we goed koesteren. Want we kunnen daar nog eh, heel veel nostalgische gevoelens bij ophalen. Michael Bublé, My Funny Valentine. smile. Ja, onmiskenbaar de band, een band van eh, Jerry Mulligan. We gaan nu naar een Canadese jazz- en blues zangeres Brenda Boykind.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 Brenda Boykind. We hebben eh, meerdere groepen gehad in de geschiedenis van de jazz. Die bestonden uit eh, familieleden, waaronder de wereldberoemde Close Harmony groep, de Mills Brothers. En die hebben eh, een enorme staat van dienst bereikt. En in hun tijd waren ze ook al slim door ook heel veel op te treden met andere groten der aarde... waarmee zij eh, een, nog groter bereik qua publiek hadden. De Mills Brothers, vier broers en eh, vier broers die zongen en één broer die gitaar speelde. Ik ga iets laten horen waar zij uh, opname hebben gemaakt met meneer Louis Armstrong. En dat is het stuk Without My Walking Stick. Without my walking stick, I'd go insane. Can't look my best, I'd feel undressed without my cane. Must have my walking stick Cause it may rain. And when it pours, can't be outdoors without my cane. If I ever left my house without my walking stick, it would just be something I could never explain. The thing that makes me click on Lover's Lane would go for naught without my cane. Oh, baby, that Must have my walking stick, Ooh, cause it may rain. Ooh, when it pours, can't be outdoors without my cane. Oh, better do better do if I ever left my house without my walking stick. It would just be something I could never explain. The thing that makes me click mm, on Lover's Lane, mm, lane. would go for naught if I were caught without my key. Oh, baby, that's so spicy. The Mills Brothers without my walking stick. Het knappe van deze groep is dat eh, het enige instrument dat hen in werkelijkheid begeleidt... is een uh, eh, ritmegitaar. En voor de rest zelfs de bas. Je moet heel goed luisteren om te horen of het wel zo is. Die wordt eh, door de menselijke stem gevormd. En daarnaast alle gestopte trompetgeluiden, trombonegeluiden. Zij zijn nooit geëvenaard in eh, het imiteren van de geluiden. En bovendien bleken ze fantastisch vierstemmig te kunnen zingen. Ik ga nog een stukje laten horen van de Mills Brothers. Let Me Dream. Let me dream While my heart is light While Cause his love. onmiskenbaar. Errol Garner met zijn eh, ritmische begeleiding. Het trio Errol, Garner. En als je uh, natuurlijk eh, realiseert hoe hij speelt... dan heeft hij niet eens een bassist en een slagwerker nodig. Want dat is het kenmerk van meneer Errol Garner... die beroemd is geworden vanwege deze stijl die hij zelf ontwikkeld heeft. Kon geen noten lezen en is om die reden ooit geweigerd eh, om lid te worden eh, eh, bij de muzikantenvakbond. En ja, later hebben ze dat natuurlijk weer goed gemaakt toen ze alle muzikanten uit de hele wereld over zich heen kregen... door hem dan maar erelid te maken. Dat zou ik ook doen. Ik ga nog één stukje laten horen. en uh, ander tempo. Body and Soul. Orloganus trio gaan wij naar een eh, zangeres Johanna Rafalovic. Beter bekend als Anne Burton. Die eh, in 1989 is overleden. En op weg was om nog beroemder te worden dan ze al was. Eh, met een unieke fluwele stem zullen we maar zeggen. Ik heb hier een opname waar zij begeleid wordt door en het trio Louis van Dijk met Jacques Scholz op de bas en John Engels op het slagwerk. En ook nog onze eigen Ruud Brink in uh, Standard The Shadow of Your Smile. En Burton. One day we walked along the sand One day in early spring You held a piper in your hand to mend its broken wing. Now I remember many a day and many a lonely night, the echo of a piper's song, the shadow of a smile. The shadow of your smile when you are gone. Will color all my dreams and light the dawn. into my eyes, my love, and you will see. All the lovely things you beautiful little star. It was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. and I remember spring and all the joy that love can bring. I will be remembering the shadow of your smile. teardrop kissed your lips and so did I. And now, when I remember spring and all the joy that love I will be remembering. The shadow of your smile. Ja, dit is eh, Count Basie in een eh, soort eh, jam session bezetting. De, de, producer Norman Grants, die onder meer de Montreux Jazz Festivals organiseerde en veel meer, die had de gave om goede muzikanten bijeen te brengen voor talloze sessions. En ze speelden erop los en dat heeft hij allemaal eh, vastgelegd op de plaat. Eh, met name Pablo Records, dat was zijn eigen merk. En dit is nou een voorbeeld van een, uh, een opname, van opnamen waarin je in wisselende samenstelling hoort... maar wel steeds aan de piano Count Basie. dan hoor je Oscar Peterson, Freddie Green, de eeuwige slaggitarist... die heel zijn leven tot op hoge leeftijd alleen maar begeleidingsgitaar... op een fantastische manier heeft gespeeld. De bassist Ray Brown, Louis Belson slagwerk... Jack Hanna ook op slagwerk, Joe Pass en John Hurt. Ehm, er zijn heel veel van deze opnamen verschenen... en de een is nog mooier, zullen we maar zeggen, dan de andere. En het is altijd eh, een feest om naar te luisteren. En het leuke is dat... Ehm, de heren van de muziek er zelf ook altijd ongelooflijk, veel genoegen in hadden. We gaan nog één stukje horen van deze CD Basie and Friends. Het nummer Love Me or Leave Me or Let Me Be Lonely. en van de stevige bas van meneer Ray Brown... gaan we naar zangeres Etta James... met de klassieker Georgia on my mind. Georgia, Georgia. The whole, whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my. sweet Etta James. En eh, we zijn al aan het einde van het eerste uur ZFMJS op zondagochtend. Als je zin hebt, want dit wordt live uitgezonden... kom naar Tolweg 10A, stap naar binnen... Eh, al of niet met een cd of een LP onder je arm... of om een praatje te maken of in de uitzending wat te zeggen. Het maakt niet uit, dat vinden we allemaal heel erg gezellig...